Freddy van met het NOS-journaal. PvdA lijkt ten opzichte van de PVV en Geert Wilders. Wilders zei gisteren dat Nederlanders met een paspoort uit een islamitisch land... een anti-sharia-verklaring moeten tekenen... waarmee ze de gewelddadige vorm van de islam afzweren. Samson noemde dat voorstel bij de algemene beschouwingen kwaadaardig. Volgens Samson is premier Rutte te terughoudend tegenover zulke uitlatingen. Hij vindt dat Rutte ook stelling moet nemen tegen haatpredikers in de politiek. De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer gaan vooral over de toekomst van het belastingstelsel. Veel partijen vinden dat het kabinet niet concreet genoeg is. CDA en D66 eisen dat het kabinet voor 1 februari met plannen komt voor belastinghervorming. VVD-fractievoorzitter Zijlstra benadrukte dat een belastingherziening nou eenmaal 5 tot 6 jaar kost. Het CDA stelt een, nieuwe belast, een nieuw belastingstelsel voor dat volgens de partij tot meer banen leidt. En dat spreekt de PVDA dan weer tegen. De politie heeft in het huis van een man uit Huizen aanwijzingen gevonden dat hij zich met terreur wilde bezighouden. Er lagen onder meer omschrijvingen van explosieven, uitleg over het gebruik van wapens en een tekst over een zelfmoordaanslag. De man van 33 was eind vorige maand opgepakt wegens het voorbereiden van steun aan de terroristische organisatie Islamitische Staat en was ook weer vrijgelaten. Het OM eiste vandaag in hoger beroep dat hij opnieuw wordt opgepakt. Een juweliersvrouw uit Deurne wordt definitief niet vervolgd voor het doodschieten van twee overvallers in haar winkel. Volgens justitie is er sprake van noodweer, omdat de vrouw stap voor stap heeft gehandeld. Uit een reconstructie blijkt volgens justitie dat de juweliersvrouw tijdens de overval eerst dreigt, dan pas schiet in de arm en het been en daarna, als de overvallers niet opgeven, schiet ze hem pas in de borst. Het weer, het blijft zonnig tot de zon ondergaat over een uurtje. Morgen opnieuw warm en zonnig en 25 graden. In het zuiden dan wat meer wolken en daar valt mogelijk een bui. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.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 En daarvoor Shift Key. Een Vandaag hebben we drie 90s platen geselecteerd. Elke week selecteren we drie platen uit een bepaald tijdperk. En ehm, een van de drie, die gaan we dan draaien. En welke dat is, dat ligt aan jou. Dat mag je laten weten via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Vandaag dus terug naar de jaren 90 met als optie nummer 1 van Blink All The Small Things. Of heb je zoiets van, geef mij maar deze van Lifehouse, Hanging by a Moment. Of ben je er eentje van de ironie? En eh, vind je deze wel leuk van Alanis Morissette? Ironic. van Zandvoort.nl, Welke wil je horen? Alleen als Morissette, Livehouse of Blink? Stefan Zandvoort.nl is het mailadres voor jouw antwoord. Degene met de meeste stemmen, zometeen ook de uitslag van Maurice, die jonge hond, coming up. En hier is eerst Rihanna voor je Shut Up and Drive. up and drive. Only a 90s kid will know. Alanis set, Ironic, Lifehouse... Hanging by a Moment of Blink 102, All the Small Things. Eén van die drie hoor je zo meteen hier als ultieme 90s classic. En welke van die drie wil je horen? Dat kan je kenbaar maken via stefan.zfmzandvoort.nl Maurice de Jonge Maurice de Jonge Maurice de Jonge Tijd voor de uitslag van deze week. De vraag was, ik vind cavia's en hamsters saaie beesten. Terechtgekomen op de vierde plek. Ik gebruik ze als stressbal. Mag dat ook? Nee, ik ben toch wel blij. En ik denk, ehm, ook omdat ons programma dan mag blijven bestaan van eh, de Partij van de Dieren. Dat die terecht is gekomen op plek nummer 4. Op plek nummer 3, ja, ik heb er niks mee. Ik maak ze allemaal dood met verdelgingsspray. Terechtgekomen op de tweede plek. Nee, ommig, wat de fuck, barbecue, die beesten zijn fucking cool. Ik pak ze zo op hun smol en terechtgekomen op de allereerste plek. Ik vind ze best oké, maar als ze in het asiel blijven, heb ik daar geen probleem mee. closing in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't. about. I won't live my life through you.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 Echt waanzinnige plaat. Hier natuurlijk bij ZFM. Goed, we hadden de drie staan. Blink, 102, All the Small Things, Lifehouse, Hanging by a Moment en more set, Ironic als de ultieme 90s classic. En um, met 55% van de stemmen, ja, heel ironisch dit, is het eh, deze plaat geworden. Leuk, terug naar de jaren 90. Van het album Jack Little Pill, Alanis Morissette, Ironic bij ZFM als ultimate 90s classic. An old man turned 98 He won the lottery and died the next day It's a black fly in your Chardonnay It's a death row pardon, two minutes too late And isn't it ironic? like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. Hmm. And isn't it ironic? avond van CFM, CFM Beachmasters. Jorden, Anna Grace, Ready to Fall in Love. En daarvoor volgens jullie de ultieme 90s request... Alanis Morissette en Ironic. Ik kan me nog herinneren dat een paar jaar geleden... was er een artikel op internet... en daar eh, ging eh, iemand helemaal beschrijven... dat Ironic van Alanis Morissette, de tekst zeg maar... dat dat ehm, niet ironisch was, maar dat het gewoon een soort marteling was... en dat ze dat had opgeschreven als ironisch en dat dat heel slecht van haar was. Dat artikel was ongeveer 10.000 woorden en het was verschrikkelijk. Mensen nemen het niet zo serieus. En enjoy the music. Wat we hier doen bij CFM. Zometeen ook nog die lekkere hits. Lovers on the Sun komt eraan. Ook de nieuwe Katy Perry. Maar eerst je weerupdate. Vanavond aangenaam warm. Komende nacht een graad of 14. Dus dat wordt de ventilatortjes weer aan het draaien, mensen. Morgen opnieuw zomerse temperaturen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het uiterste zuiden van het land dan wel weer een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag heb je wolkenvelden, zon en verspreid over het land een paar regen- en onweersbuien. Dat bij 20 graden op de Waddeneilanden tot een nog altijd zomerse 25 graden in in het binnenland. Stefan Koller met de hits van Beachmaster.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 Stefan, kan je een grap maken over Lovers on the Sun? Wat een heet plaatje. David Ketta bij CFM. En dan nou, voor de nieuwste Katie Perry, wat een lekker plaatje. This is how we do. Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time. Neck padded whack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2-3. But when it comes to women, you can bring 2-3. <laughs> We, we, CC, ooh, we, you, me, me, her. Sounds like a good time, for sure. You know, let's see. Oh. to the sea, rest in peace, left eye. G, double O D, T, I, M to the E. We can have a good time, any place, anywhere, anytime. Let's ride. met Pitbull Good Time bij ZFM. En uh, zometeen jouw favoriete plaat hier op de radio. Eh, mag van alles zijn wat je leuk vindt. Komt u maar door via de mail stefan.cfmzandvoort.nl. Wij geven ehm, het laatste woord in dit programma weg aan jou. Zo sociaal zijn we dan ook wel weer. Dus komt u maar door. Um, dat is mijn mailadres. En ehm, daar mag je jouw favoriete plaat op eh, kwijt. En dan gaan we die draaien. Die hoef je niet meer aan te vragen, maar het laatste woord in het programma is wel voor jou. De laatste plaat die wij draaien hier in deze uitzending van CFM Beachmasters. En welke wil je dat dat is? Laat maar weten via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Woman, come see me. Woman, come hear me now. I didn't mean it. Woman, come here. All that I seek is, all that I seek is how woman believe it. Love over healing now. When you say what you say, what you do to me, oh oh. to do. I just wanna stay. ballen. Mika, relax, take it easy. En daarvoor Kane, love over healing bij CFM. van 17 september 2014... waarin cavia's klote dieren waren en gecollecteerd wordt door mensen die dat eigenlijk niet zouden mogen doen. Zet een koning is en dat altijd zou blijven. Luister je Willy en Max, ik zou onder zijn veren kruipen. Ironic volgens bloggers helemaal niet zo ironic is... maar wel onze ultieme jaren 90 classic werd uitgeroepen. De voetjes van de vloer gaan in de kontjes al helemaal... als er wiggle wordt gedraaid in elke willekeurige club. DVD in het echt net zo snel als op, televisie. En het laatste woord voor Ilse is... zij wilde graag horen van Rio en Udine, Turn This Club Around. Ga maar voor de doen, ik zeg graag tot volgende week.